I know I love what you do when you do what you do. You got wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer en ijzel in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Vanwege regen en lage temperaturen kunnen wegen spekglad zijn. De waarschuwing voor extreem weer geldt tot zeker twee uur vannacht. nacht. Door de gladheid zijn in het noorden verschillende ongelukken gebeurd... waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Bij een aanrijding op de N33 viel één dode en twee mensen raakten zwaar gewond. En in het Friese dorp Stroobos, bij de grens met Groningen... overleed een automobilist nadat hij tegen een boom was gereden. Bij een kantoorgebouw in Dordrecht is een explosief gevonden. Vanmiddag werden na een bommelding 350 mensen geëvacueerd. Op de parkeerplaats werd een verdacht pakje gevonden... nadat iemand in een sms'je had gewaarschuwd voor een aanslag. Na de ontruiming werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld... en die heeft bevestigd dat in het pakketje een explosief zit. Het wordt nu weggebracht en onschadelijk gemaakt. Wat voor explosief het is, is niet bekendgemaakt. In een van de kantoren in Dordrecht zit de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid... en mogelijk heeft het bompakket met die dienst te maken. Dit jaar kregen enkele milieuambtenaren al kogelbrieven. De politie heeft nog steeds geen volledige toegang tot materiaal op de computer van Robert M., de hoofdverdachte in de zedenzaak in Amsterdam. De bestanden zijn zo goed beveiligd dat het nog niet is gelukt om ze te openen. Vandaag bepaalde de rechtbank dat alle verdachten in de zedenzaak vast blijven zitten. Een groepsleider van kinderdagverblijf Het Hofnarretje blijft 30 dagen langer in voorarrest. De man van Robert M. moet nog 60 dagen in voorarrest blijven zitten. De hechtenis van Robert M. zelf is verlengd met 90 dagen. Hij had bekend dat hij tientallen jonge kinderen heeft misbruikt... en verder zou hij kinderporno hebben gemaakt en verspreid. Dan het weer. Vanavond vanuit het noorden regen en kans op ijzel. Temperatuur vannacht in het oosten min 6 en langs de kust min 1.